Mark Visser met het NOS-journaal. In de Syrische... is een van de laatste overgebleven grote rebellenbolwerken van Syrië. De verzetshaard is een doorn in het oog van president Assad... die zo snel mogelijk alle gebieden die nog in handen zijn van de rebellen wil veroveren. Tien dagen geleden begon het Syrische regeringsleger het offensief om Dara te heroveren. Sindsdien is de situatie voor de ruim 750.000 inwoners verder verslechterd. Het kabinet gaat het reisadvies voor Marokko niet aanscherpen... nu bewoners van het RIF-gebied verdere acties hebben aangekondigd. Het advies blijft geel, wat erop neerkomt dat er risico's zijn... en dat mensen voorzichtig moeten zijn. In april is daaraan een waarschuwing toegevoegd... voor Nederlanders die ook een Marokkaans paspoort hebben. Die moeten volgens Blok extra oppassen... omdat die in Marokko worden behandeld op een manier die men daar passend vindt... en in Nederland niet... Marokkaanse Nederlanders die naar het RIF-gebied gaan... krijgen bij problemen hulp. Zo nodig komt er extra personeel. Op het WK voetbal zijn Colombia en Japan door naar de volgende ronde. Colombia won met 1-0 van Senegal en is daarmee groepswinnaar met 6 punten. Japan verloor met 1-0 van Polen. Japan en Senegal hebben allebei in totaal 4 punten. En ook hebben de twee landen een gelijk doelsaldo en hun onderlinge resultaat was gelijk. Daarom geldt het fair play resultaat. Japan gaat door omdat het minder gele kaarten kreeg dan Senegal. Het weer, vanavond en vannacht blijft het helder. Minima liggen vannacht rond 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, hoewel de lage bewolking in het noorden... ochtends hardnekkig kan zijn. Het wordt iets minder warm dan vandaag. In het weekend is het wel weer bijna overal zomers warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is in de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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

sfidano foschi met ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit.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 me.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 it through another day. I need a way to find the truth within me. except the fact that I love you.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 我能忍。 get it, get it, the dance it, that's a desert, baby. Hey, mom, what your mama gonna say? If you finally let your partner like this guy. parlons d'un homme Giro was dat. En we zijn eh, bijna aan het eh, eind van dit eh, uur van CFM in de avond gekomen. 8 uur, dan mag ik het stokje overnemen samen met Marcus. We hebben weer een aflevering Alternative FM. Met natuurlijk live muziek van Verena Ward hier in de studio. Dus dat zo dadelijk. En tot aan het nieuws ga ik deze draaien. Ik kwam hem met toeval tegen op de radio. En ik denk toch wel een lekker nummer van Pharrell Williams uit 2014. Straks dus tussen 8 en 10 gewoon andere muziek dus. Different.